Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Indiase Hoge Rechtshof heeft een einde gemaakt aan het verbod op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Vijf hoge rechters hebben unaniem besloten een streep te zetten door de wet, die 157 jaar oud was en stamde uit de tijd van de Britse koloniale overheersing. Er stond een straf op van maximaal 10 jaar cel. De zaak was aangekaart door tientallen Indiase homo's en lesbiennes. Het is nu niet mogelijk om een lijst te maken van 1500 woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen die als eerste moeten worden versterkt. Dat concludeert RTV Noord na gesprekken met betrokkenen zoals medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen. Het probleem zit hem in het rekenmodel van de NAM dat ondergrondelijk wordt genoemd. Over twee weken moet er een bruikbare lijst zijn. Binnen de Amerikaanse regering wordt stil verzet gepleegd tegen president Trump een anonieme hoge functionaris uit het Witte Huis schrijft in de New York Times... dat veel hoge ambtenaren alles doen wat ze kunnen... om Trumps verkeerde beslissingen te dwarsbomen. Trump heeft woedend gereageerd. Als de auteur bestaat, zegt de president... dan moet de krant hem of haar in het kader van de nationale veiligheid... overdragen aan de autoriteiten. Een Limburgse paprikateler heeft een miljoen paprika's gedumpt... die onverkoopbaar waren geworden doordat ze beschadigd waren door de hitte deze zomer dat er nergens ruimte was voor de grote hoeveelheid paprika's... besloot hij de groente te gebruiken als compost op een van zijn velden. Omdat er alleen plekjes op de paprika's zaten en ze nog wel gewoon te eten waren... is er verbaasd gereageerd op de weggegooide oogst. In een woonwijk in Goor zijn zes monumentale eiken vergiftigd. Er zijn gaten in de stammen geboord waar een giftige stof in is geschoten. Het is niet bekend wie de bomen heeft vergiftigd. Buurtbewoners vermoeden dat de dader iemand uit de buurt is... die last heeft van overhangende takken of minder zon heeft door de bomen. Een expert verwacht dat de eiken die meer dan een eeuw oud zijn... uiteindelijk zullen afsterven. Het weer dan nog, overwegend bewolkt en buien met kans op onweer. Later vandaag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Vanmiddag liggen de maxima tussen 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopende de Hoek en Knopend Badhoevedorp 10 minuten vertraging over 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen op de A7 Zaandam richting Hoorn bij afrit Averhoorn 20 minuten extra. A9 Alkmaar Amsterveen 5 minuten extra bij Knopend Badhoevedorp En ook eh, op de N9 Den Helder Alkmaar tussen Schorel en afrit Egmond 5 minuten extra reistijd.